4 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft te laat gereageerd op de ebola-uitbraak in Afrika. Medewerkers waren niet competent genoeg en de onderlinge communicatie over de uitbraak liet de wensen over. Dat staat in een intern WHO-rapport dat in handen is van het Amerikaanse persbureau AP. Bronnen dicht bij de organisatie hebben tegen journalisten bevestigd dat de eerste maanden veel misging. Enkele hulporganisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen, trokken al in april bij regionale afdelingen van de WHO aan de bel toen ze verdachte patiënten zagen. Maar die zagen de ernst van de situatie niet in en reageren niet alert genoeg. De Wereldgezondheidsorganisatie wil niet reageren op de beschuldigingen. Een hoge functionaris wil slechts kwijt dat de ziekte eerst beperkt leek tot een relatief klein gebied. Volgens hem richt de WHO zich nu eerst op de bestrijding van de ziekte en is er later tijd voor evaluatie of onderzoek. In Vlaardingen is een vrouw door een onbekende man in haar been gestoken in de deuropening van haar huis. De man belde aan en haalde na het openen van de deur meteen met een mes uit. Daarna probeerde de man de vrouw naar binnen te duwen. De vrouw van 26 verweerde zich door haar aanvaller zo hard mogelijk te schoppen. Die ging er vervolgens vandoor. De man is nog voortvluchtig. Het lichaam dat gisteren door de Amerikaanse politie in een ravijn bij een voorstad van Seattle werd gevonden, is inderdaad van de vermiste actrice Misty Upham. Dat heeft de lijkschouwer in Seattle bevestigd. Volgens hem is ze al sinds 5 oktober dood. De 32-jarige Upham was suicidaal en werd op 6 oktober door haar familie als vermist opgegeven. De politie zei gisteren al dat er een goede kans was dat het gevonden lichaam van de vermiste actrice was.